Marjan Koekoek met het NOS Journaal. De NAVO heeft na een spoedberaad Rusland opgeroepen zijn militairen terug te trekken uit Oekraïne. In een verklaring zegt het bondgenootschap ernstig bezorgd te zijn over het militair ingrijpen in Oekraïne. De NAVO waarschuwt Rusland dat militaire acties een inbreuk zijn op het internationale recht. Oekraïne en Rusland moeten direct op zoek naar een vreedzame oplossing staat in de verklaring. President Poetin zei in een telefoongesprek met bondskanselier Merkel dat de maatregelen volkomen passend zijn. Hij wees Merkel erop dat Russische burgers in Oekraïne onophoudelijk worden bedreigd door ultranationalisten. Het ministerie van Buitenlandse Zaken ontraadt mensen om naar delen van Oekraïne te gaan. Met name de Krim wordt genoemd als onveilig gebied. Verder schrijft het ministerie dat reizen per auto na zonsondergang gevaarlijk is. Ook wordt gewaarschuwd voor alle vormen van criminaliteit en mogelijke terreuraanslagen. Bij het NS-station Rotterdam-Zuid zijn twee mensen onder een trein terechtgekomen. Beide slachtoffers zijn daarbij om het leven gekomen. De politie zegt dat het vrijwel zeker om een ongeluk gaat. In de trein die de twee heeft overreden zaten zo'n 300 passagiers. Er is een andere trein ingeschakeld om deze passagiers verder te laten reizen. Het treinverkeer kwam rond half tien vanavond weer op gang. In de Afghaanse stad Kandahar zijn tien Taliban-strijders uit een gevangenis ontsnapt. Ze konden door valse vrijlatingspapieren op klaarlichte dag het complex verlaten. De veiligheidschef van Kandahar heeft de vrijlatingspapieren van 18 gevangenen opgestuurd naar de gevangenis. De Taliban onderschepte de brief en schreven de namen van tien anderen erbij. Het weer vanavond en vannacht gaat het regenen. Morgen is het eerst grijs en nat met veel wind.